Citydijkers met het NOS Journaal. Boeren zijn van plan om vandaag opnieuw te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe en waar ze dat gaan doen is alleen niet duidelijk. Volgens actiegroep Farmers Defence Force heeft het boerenprotest in Stroe van afgelopen woensdag niks uitgehaald... en zal daarom vanaf het middaguur alles rollen wat kan rollen. In Colombia zijn zeker vier doden gevallen toen een tribune van een stierenvechtarena instortte. Nog eens honderden toeschouwers zijn volgens lokale media daarbij gewond geraakt. De houten tribune vol toeschouwers stortte in elkaar... toen het publiek werd aangemoedigd om zelf de ring te betreden... om de confrontatie met de stieren aan te gaan. De verdachte van de terreuraanslag in Oslo wil geen verklaring afleggen. Hij wil alleen praten als de politie de opname van zijn verklaring in zijn geheel openbaar maakt... De Iraans-Noorse man schoot vrijdag op zaterdagnacht voor de deur van een populaire homobar twee mensen dood. Twintig andere mensen raakten gewond. De Noorse Veiligheidsdienst noemde de aanslag een terreurdaad door een moslim-extremist. In het noorden van Mexico zijn zes agenten doodgeschoten... toen ze in de val werden gelokt door een groep zwaar bewapende mannen. Vier andere agenten raakten gewond. Mexico kampt al jaren met bloederige benden en drugsgeweld. Vorige week nog kwamen vier agenten om toen ze naar een woning waren gelokt. Rusland kan voor het eerst in een eeuw niet een deel van zijn buitenlandse schulden aflossen. Volgens persbureau Bloomberg gaat het om ongeveer 100 miljoen dollar aan rentebetalingen. Rusland zegt het geld wel te hebben, maar kan de schuld niet aflossen door de sancties die tegen het land zijn ingesteld na de inval in Oekraïne. Het geld zou daardoor zijn blijven hangen bij een bank. Het weer. Vanochtend in het noordoosten nog een laatste bui. Daarna is het overal zo goed als droog, met af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Later op de dag kan landinwaarts lokaal nog wel wat regen vallen.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 Una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. es un castigo de Dios. doesn't sound in June Long enough to bloom Flowers on that sunbeam dress you wore in spring Yeah, yeah The way we left us one Why did you drop that bomb on me?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 De commissie praat met 70 mensen die betrokken zijn geweest bij de gaswinning in Groningen... of daar de negatieve gevolgen van merkten. Rusland kan voor het eerst in een eeuw niet een deel van zijn buitenlandse schulden aflossen. Rusland zegt het geld wel te hebben, maar kan de schuld niet aflossen door de economische sancties de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft voor het eerst in 27 jaar weer een raket gelanceerd vanuit Australië. De lancering vond plaats vanaf een commerciële ruimtebasis waarvan NASA de eerste klant is. Het weer, de dag verloopt zo goed als droog, met af en toe zon bij 19 tot 23 graden. In de middag kan alleen landinwaarts nog wat regen vallen.